ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan maar een paar files op de A9 Alkmaar richting Wiemen. tussen Amstelveen, Stadshart en Amsterdam Bijlmermeer, 2 kilometer. En op de N247 van Horen naar Amsterdam... tussen Broek in Waterland en Het Schouw, 3 kilometer.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 En dat percentage is al een aantal jaren gelijk. In Venezuela is de eerste commerciële vlucht uit Europa geland... sinds de ontvoering van president Maduro door de VS. Het was een Spaans toestel dat uit Madrid kwam. In Californië worden tien skiers vermist nadat ze waren meegesleurd door een lawine. Zes anderen hebben contact met de hulpdiensten. Zij verblijven ergens in het onherbergzame gebied in de Sierra Nevada. Het weer, het blijft droog en af en toe schijnt de zon. Het wordt 1 tot 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Dit is ZFM. wake up, wake up, wake up. ZFM. gotta get my crucifixion at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land.